Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Eén op de drie vluchten op Schiphol kan worden geschrapt... zonder dat de economie daar veel last van heeft. Onderzoekers zeggen dat veel vluchten nauwelijks iets opleveren voor Nederland. Bijvoorbeeld die met passagiers die alleen maar op Schiphol overstappen... en dus alleen wat geld uitgeven aan eten, drinken en souvenirs. Voor het verdienmodel van KLM zijn die overstapvluchten heel belangrijk, zeggen de onderzoekers. Maar voor de Nederlandse economie niet. In Enschede is een grote hijskraan omgevallen. Volgens RTV Oost kwam die op een busbaan en op een KFC-restaurant terecht. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Er was in elk geval geen verkeer op de weg. Waardoor de hijskraan omviel weten we niet. J.K. Rowling, de schrijfster van de Harry Potter boeken... heeft de Schotse politie uitgedaagd om haar te komen arresteren. Op X zetten ze allemaal tweets waarin ze transvrouwen mannen noemt. Dat is sinds gisteren verboden in Schotland. Rowling vindt dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting... en zegt dat ze uitkijkt naar haar arrestatie. Viaplay gaat samenwerken met Talpa. De zenders van Talpa, SBS 9, wordt vanaf aanstaande vrijdag Viaplay TV. Op die zender zullen sportwedstrijden van bijvoorbeeld Formule 1, Premier League en darts te zien zijn... Collega Nick Wouters vertelt waarom Viaplay daarvoor kiest. Het bedrijf leidt veel verlies en ze zitten met die rechten... en ze proberen daar zoveel mogelijk geld eh, eh, uit te knijpen. En dit is een van de manieren om daar nog wat extra aan te kunnen verdienen. Als je op een open net gaat uitzenden, daar reclames omheen gaat uitzenden. Het is niet duidelijk hoe lang het plan duurt. Eh, voor de echte sportliefhebber loont het wel nog om Viaplay te houden. Zo worden de live-wedstrijden van Formule 1 alleen op, via, op Viaplay uitgezonden. Pas een aantal uur later is de race dan te zien op op SBS 9. Het weer nog een wisselvallig dagje met vooral vanochtend wolken en buien. Tussendoor zijn er wel opklaringen met zon. Vanmiddag is het vaker droog en breekt het ook vaker open.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 How the hell do we wind up like this? Why weren't we able to see the signs that we missed? Try to turn the tables. I wish you'd unclench your fists and unpack your suitcase. Lately, there's been too much of this, but don't think. ZFM or is the band getting bigger? Okay, okay, okay, okay, okay, okay. On trumpet, the bar trumpet, the bar trumpet, Peter O'Toole. Just having a sit, having a rest, having a rest between bars. On drums, Martin, drum, Martin, drums, mums, the Pope. Mums, the Pope. On bass, I'll see it. No baseline. Martina Nani's coming. On baseline, I'll zip, no. On baseline, I'll zip, no. On baseline, Martina Nev. Nev. Uh, okay. Here I am, Denisha, she get married. Here I am, married.